Gert Kluk met het NOS-journaal. De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe grote zeeslussen kunnen beginnen. Nederland en Vlaanderen zijn het eens geworden over de bouw van het complex dat bijna een miljard euro gaat kosten. Nederland betaalt ruim 140 miljoen, Vlaanderen draagt de overige kosten en wil bij de Europese Unie subsidie aanvragen. De nieuwe sluis in het kanaal Gent-Terneuzen wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep. Door de aanleg wordt de toegang tot de haven van Gent verbeterd en krijgen binnenvaartschepen een vlottere doortocht tussen Nederland, België en Frankrijk. De sluis kan in 2021 klaar zijn. Apple keert voor het eerst sinds 1995 winst uit aan de aandeelhouders. De aandeelhouders krijgen later dit jaar een dividend van 2,65 dollar per aandeel uitgekeerd. Het bedrijf wil ook voor 10 miljard dollar aandelen terugkopen. Apple is het rijkste technologiebedrijf ter wereld. De maker van iPads en iPhones heeft bijna 100 miljard dollar in kas. Het is meer geld dan we nodig hebben om het bedrijf te runnen, zei topman Tim Cook eerder. Studenten mogen gaan testen of websites van de overheid wel veilig zijn. Minister Spees wil universiteiten en studenten betrekken bij zogeheten hacktesten. Ze neemt daarmee een idee over van D66. Gespecialiseerde bedrijven doen nu al inbraakpogingen bij overheidsvoorzieningen als DigiD. Als ook studenten gaan testen heeft het volgens PiS twee voordelen. De overheid kan profiteren van de kennis van universiteiten en de studenten kunnen leren van praktijksituaties. Wel worden spelregels afgesproken. Zo gebeurt alles vertrouwelijk en in een gecontroleerde omgeving. en mogen geen hackpogingen worden gedaan die overheidssites platleggen. De betogers van Occupy Amsterdam moeten uiterlijk donderdagochtend vertrekken van het Beursplein. Dat zegt burgemeester Van der Laan. Sinds 15 oktober bezetten demonstranten het plein met tentjes in navolging van de Occupy-betogingen in onder meer New York. De gemeente wil de betogers nu weg hebben omdat ze zich niet aan de regels zouden houden. De occupiers bezetten in het begin het hele beursplein, maar er zijn er nog maar een paar over.